Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer wil een hoorzitting houden om onder meer Boeing-topman Calhoun te ondervragen over de vliegtuigcrash van Turkish Airlines bij Schiphol in 2009. De Kamer wil vooral weten of er vanuit Amerika druk is uitgeoefend op de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Volgens de New York Times wilden de Amerikanen dat in het onderzoeksrapport de nadruk zou worden gelegd op menselijke fouten en niet op technische mankementen. Een onderzoeker zei in de krant dat het ongeluk bij Schiphol een waarschuwing was die nooit serieus is genomen. Medewerkers van de Verenigde Naties blijken al ruim een half jaar geen WhatsApp te mogen gebruiken. De VN vindt de berichtendienst niet veilig genoeg. Dat werd duidelijk toen een journalist vroeg naar het WhatsApp-gebruik van VN-chef Guterres. Aanleiding was de hack van Amazon-topman Jeff Bezos, mogelijk door Saoedi-Arabië. De woordvoerder van Guterres antwoordde dat hoge VN-functionarissen de berichtendienst al sinds juni niet meer mogen gebruiken. Eigenaar Facebook zegt dat WhatsApp de best mogelijke beveiliging kent. De gemeenten Utrecht en Rotterdam gaan op grote schaal gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van lode waterleidingen, zeggen ze tegen de NOS. Water uit lode leidingen kan schadelijk zijn voor de gezondheid, met name voor jonge kinderen. Utrecht begint met een controle van de basisscholen en kinderdagverblijven die voor 1960 zijn gebouwd. Toen mochten er nog lode leidingen worden gebruikt. Rotterdam controleert de komende maanden alle panden die door de gemeente worden beheerd. Amsterdam is al begonnen met het vervangen van lode waterleidingen. Het weer. Vannacht is het lokaal mistig. Minima tussen min 2 en plus 5 graden. Daarna een overwegend grijze dag met in het noorden wat motregen. In het zuiden kan de zon even gaan schijnen en het wordt 3 tot 7 graden.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 We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and Lab Industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world.